Jobboot met het NOS Journaal. Feyenoord en Vitesse overwegen een kort geding tegen de politievakbonden... in een poging zondag toch te kunnen spelen. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb heeft de wedstrijd verboden... vanwege de acties van de politie. Die zeggen dat er te weinig agenten beschikbaar zijn... voor begeleiding van onder meer die wedstrijd. Feyenoord en Vitesse zeggen dat ze part nog deel hebben... aan het CAO-conflict bij de politie. Het Openbaar Ministerie heeft besloten om de strafzaak tegen de man die fuck de koning riep niet voor te leggen aan de politierechter. Er is volgens het OM meer tijd nodig om alle verzoeken en inhoudelijke bezwaren van de advocaat van de man te kunnen onderzoeken. De advocaat wil onder meer getuigen oproepen. De dagvaarding zal door het OM worden ingetrokken. Gisteren werd bekend dat het OM de man vervolgt vanwege majesteitsschennis, omdat hij weigerde een schikking van 500 euro te betalen. Reddingswerkers gaan in Canada de lichamen zoeken van de twee Nederlandse poolonderzoekers die daar hoogstwaarschijnlijk zijn verdronken. Het team hoopt de lichamen van de twee te bergen en terug te brengen naar Nederland. De reddingswerkers zijn op weg naar het gebied op sneeuwscooters. Met helikopters en vliegtuigen lukte het niet om er te komen vanwege het slechte weer. Overvallers hebben dinsdag in Cannes in Zuid-Frankrijk voor ruim 17 miljoen euro aan juwelen gestolen. De getroffen winkel van Cartier wil het bedrag niet bevestigen. De daders vluchten in een Mercedes die later uitgebrand is teruggevonden in een buitenwijk van de Franse badplaats. De winkel ligt aan de boulevard La Croisette, waar volgende week het filmfestival van Cannes begint. Het is niet de eerste keer dat overvallers kort voor of tijdens het festival toeslaan. In 2013 werd tijdens het festival uit een hotel voor bijna 1 miljoen euro aan sieraden geroofd. Het weer vanavond droog en helder. Vannacht alleen in het noordwesten kans op een enkele bui. Morgen wolkenvelden, maar in het zuiden ook geregeld zon. Het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden van het land. Zaterdag eerst enkele buien, daarna warmer en meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is voorlopig dicht tussen de knooppunten Raasdorp en Badhoevedorp. Dat komt door een ongeluk. Het bergen gaat nog even duren. Er moet een grote kraan aan de pas komen. Het verkeer kan omrijden richting Amstelveen vanaf knooppunt Raasdorp. Via Hoofddorp over de A5 en de A4. A13 van Rotterdam naar Den Haag. Daar staat voor Delft 6 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is de vertraging bij elkaar 10 minuten. De A16 Rotterdam richting Breda is dicht bij Dordrecht bij de Drechttunnel. Dat komt door een ongeluk. Op de A20 Rotterdam richting Gouda staat tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht 8 kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij.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 That's the way it's always been. My father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. other side, on the other side. to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again for you on the other side, on the other side.